over de regio's Luhansk, Donetsk, Zaporizhia en Gerson. Nu zou hij genoegen nemen met de delen van die regio's die Rusland bezet houdt. De krant noemt het een eerste indicatie dat de Russische president bereid is tot concessies aan de onderhandelingstafel. Een andere krant, de Washington Post, zegt juist dat niet Rusland... maar de VS heeft geopperd om de frontlinie te bevriezen. Verder is de VS volgens deze krant bereid om de Russische annexatie van de Krim officieel te erkennen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren zaterdag zoals gepland Koningsdag in Doetinchem... en gaan niet naar de uitvaart van de paus. Wel begint het officiële programma van Koningsdag een uur later, om 12 uur. Namens Nederland gaan premier Schoof en buitenlandminister Veldkamp naar Vaticaanstad om bij de uitvaart te zijn. De informatie over aanvalsplannen die de Amerikaanse minister van Defensie deelde met familie in een chat op Signal was afkomstig uit een beveiligd militair communicatiekanaal. Dat meldt NBC News. Oud-defensieminister Panetta noemt dit tegenover persbureau AP ongehoord. De informatie was volgens hem vertrouwelijk omdat er tijden van de aanvallen zijn gedeeld. De onvrede onder de Nederlandse bevolking over het Israël-beleid van het kabinet neemt toe, komt naar voren uit onderzoek van Ipsos INO. Na anderhalf jaar oorlog in Gaza zegt 59% van de ondervraagden het helemaal of gedeeltelijk oneens te zijn met de Nederlandse koers. Eenzelfde percentage houdt Hamas nog wel altijd verantwoordelijk voor het oplaaien van het conflict. Het weer vannacht wolkenvelden, maar in het westen ook opklaringen.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 Als we te dij, de moon is te nij, om stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht zijn te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, werd bang, het hoeft niet meer the beginnen Dat ik niet bij die ben Je over zonder zin het En zuster, als komt het daar Vindt het lucht, zien wij In een naaie daar. Het dat ik hier het wiever zijn. om da Jung, mijn zeuls in daarvoor, begin op een nacht. Want de liefde gaat boem, tot is kunt boem, maar voel vrij. When will those clouds all disappear? try Ja, daar scoor je nooit verkeerd mee met dit prachtige nummer van de Rolling Stones. Een van hun, eh, ja, ik moet eigenlijk zeggen, weinige ballads. Lady Jane kennen ik natuurlijk. En, eh, nou ja, goed, in ieder geval, eh, dit vind ik een van de mooiste ballads van de Rolling Stones. De volgende is ook heel mooi. en die ik ook niet voor niks. Want ik ben een grote fan en ik denk u ook wel van Freddie Mercury. Three, four... Het nummer heet Let Me Live. Why don't you take another little piece of my heart? Why don't you take it and break it and tear it all apart? All I do is give and all you do is take baby, why don't you give me a brand new start? So let Freddie Mercury. Ja. Let Me Live, zo heette het nummer. Ik ga een nummer draaien, luisteraars, eh, waarvan ik de titel niet weet. Dat is klap van je duif, moet je nou zeggen, ja. Eh, en ik weet ook niet wie de zangeres is, maar ik weet wel wie de schrijver is. Dat is Carl Schuiveling. En Carl woont in Zandpoort en heeft het nummer in Italië geschreven. Eh, laat hij me weten. hij heeft het ter beoordeling aan me opgestuurd van wat vind je ervan. Ik vind het prachtig. Ik ga hem u laten horen. En uh, nou, ik ben benieuwd naar uw mening. De straten stil verhalen en gewaren. Over tijden van schaduw, de donkere jaren. Ze struikelden en stonden. te vergeten wat wij mogen zijn. Tachtig jaar vrijheid, het licht dat wij koesteren. Ja, een nummer wat gaat over 80 jaar vrijheid. Ik ga morgen proberen eh, te bellen met eh, de componist van het liedje. Eh, om er even achter te komen wie precies verantwoordelijk is voor het stemgeluid en hoe het nummer precies heet. Het gaat over 80 jaar vrijheid. Ik vond het indrukwekkend, luisteraars. Ik weet niet of u dat zo met mij eens bent. Eh, ik heb ook nog weer veel verzoekjes gekregen. Onder andere van een eh, Annelies uit Zandvoort voor eh, Swallow.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 Shallow van de film The Star is Born. Ja, luisteraars, eh, eh, eh, er is meer sympathie nodig op de wereld. Bent u het met me eens? Steve Rowland en de Family Dog die zongen daarover, maar Rare Bird heeft daar nog een mooiere uitvoering van, vind ik zelf.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 sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my Cause there's not enough love to go around. Rare Bird was dat met uh, Sympathy. Eh, even kijken, luisteraars. Wat had ik nog meer voor u klaarstaan? Eh, nou, ik moet nog wat klaarzetten, laat ik het zo <laughs> zeggen. Want ik was bezig eigenlijk om een liedje op te zoeken voor u. ik, heb ik heb de cd gevonden. Ja, maar heb Het was even speuren, maar als je even speurt, luisteraars, dan heb je ook wat. En de volgende, die ik voor u ga draaien. Klinkt heel geheimzinnig. Maar het is een nummer van Procol Harum. En niet zomaar eh, een eh, uitvoering. Het is een, een, nummer opgenomen in Ledenborg in Denemarken. Een live versie van het liedje Hamburg.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 Prachtige Beatle-nummer In My Life, vertolkt door José Feliciano. Onthoud het, we zijn allemaal maar stofjes in de wind, uh, luisteraars. Meer zijn we niet. Vorige week stond ik nog op de Keukenhof en eh, sprak ik met eh, Hans van der Hende, uh, bisschop van Rotterdam. En die zegende de bloemen in op de Keukenhof, die op weg gingen naar Rome. Voor het Sint-Pieterplein, voor de paas Urbi en Orbi. Altijd uitgesproken door de paus. Dat heeft hij allemaal nog net kunnen doen. daarna is hij helaas van ons heen gegaan, luisteraars. Voor een hoop mensen toch indrukwekkend gebeuren... Eh, het was ook een indrukwekkende man. Dat moet ik hem nageven. Je kan er van alles van vinden. Van geloven, van, eh, van religie. Eh, maar ik, ja, als je die man in zijn ogen keek... dan zag je het goede. En we begeleiden hem nu op de trap naar de hemel. De stairway to heaven. ga afscheid nemen van uw luisteraars. Zit er weer bijna op. Eh, een hele goede nacht toegewenst. En eh, tot morgenochtend met Duitsdag de Week door.